Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Suriname gaat het vandaag over niets anders dan waar is Desi Bouterse? De oud-president moest zich vandaag melden bij de gevangenis, maar kwam niet opdagen. Bouterse moet een straf van 20 jaar uitzitten voor de decembermoorden uit 1982. Vanmorgen zei zijn vrouw tegen correspondent Nina Jurna dat hij niet naar de gevangenis zou komen. Nee, Waar is hij? Dat weet ik niet. Ja, ja. Dat weet ik niet. Gaat hij wel contact met hem? Nee, ook niet. Hij gaat zich dus niet melden meegeleurd? Nee, nee, nee. Hij, gaat, zich niet melden? Nee. Waarom niet? Want jullie weten zelf, iedereen, laten we elkaar niet voor de gekken. Jullie weten dat dat een politiek proces is. Dat is ook geen politiek antwoord. Nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden vinden het laf dat Bouterse zich niet heeft gemeld. Waar hij nu is, is niet bekend. Alle, telefoon- en internetverkeer in de Gaza-strook is opnieuw uitgevallen na Israëlische aanvallen. Dat meldt de grootste provider in Gaza. Het is de zesde keer dat het communicatieverkeer in de Gaza-strook plat ligt als gevolg van de oorlog. Omwonenden van het AZC in Ter Apel gaan maandag actie voeren bij de Eerste Kamer. Daar wordt dan de spreidingswet behandeld. Daarmee kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is nu overvol. De omwonenden willen daarom dat die spreidingswet erdoor komt. Romantiek, goed eten en liefde. Drie dingen waar de meeste mensen toch wel aan denken bij Frankrijk. Maar een Amerikaanse TikTok-ster wil een einde maken aan dat rooskleurige plaatje. Ze maakte een rondreis door Frankrijk en begon in Lyon. Maar het is vreselijk, zegt ze. It you feel bad for not knowing their culture or speaking their language. I haven't really met anybody in here. I've been here for five, six days now. <sighs> almost feel stupid for coming here, spending money. I even bought a French hat. Een Frans hoedje of niet, het helpt allemaal niks. De TikTokster zegt dat ze de mensen niet vriendelijk vindt... en dat de Fransen ook niet echt moeite doen om te socializen. Maakt veel los op de socials. Zelfs Fransen reageren onder haar video... en geven toe dat ze soms wat bot kunnen zijn. Dan krijg je nog het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is een graadje of drie. Morgen ook weer een grijze dag met maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam... de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 5 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knoop het Eindmuiden 10 minuten op het hout.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 De inspectie heeft boetes uitgedeeld vanwege bijverdiensten van zorgverleners. Leveranciers van bijvoorbeeld medische apparatuur betaalden te veel aan zorgverleners met wie ze samenwerkten. Dat wekte schijn van beïnvloeding. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten is naar verwachting nog één tot twee maanden bezig met het onderzoek naar Galit Kassem. De presentator van Galit en Sophie werd vorige week in het AD in verband gebracht met omkoping toen hij nog advocaat was. De Surinaamse oud-president Bouterse heeft zich nog altijd niet gemeld bij de gevangenis in Paramaribo. En één medeveroordeelde is ook nog op vrije voeten. Het weer mogelijk wat motregen. Vannacht blijft het boven nul. In Zuid-Limburg kan het wat glad zijn. Morgen bewolkt, in het noorden wat regen en een graad of vijf. shone on it with a smile upon your face. You're going from second hand to almost.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 I'm your friend. I'm fun and I'm fine. I ain't lying. Look at me. You ain't lying? I know I'm on your mind. I know we had a good time. I'm your friend. I'm fun and I'm fine. I ain't lying.